Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Grand Prix van Zandvoort komt met maatregelen tegen ongewenst gedrag. Vorig seizoen misdroegen vooral Nederlandse racefans zich op de tribunes in Oostenrijk tegenover vrouwen. Op social media klaagden bezoekers dat ze werden lastiggevallen en seksistische dingen naar hun hoofd geslingerd kregen. De Grand Prix van Zandvoort komt daarom met een telefonisch meldpunt, maar slachtoffers kunnen zich ook bij medewerkers melden op het terrein. En zo'n 100 militairen kregen vandaag net wat eerder weekend. Een aantal gebouwen op de militaire kazerne in Dongen in Brabant blijkt zo slecht dat de luchtmacht het werk heeft stilgelegd. Er is te veel achterstallig onderhoud bij de gebouwen. En volgens de leiding stroomt er water naar binnen als het regent en staat er schimmel op de muren en is de grond ingezakt. De politie heeft gisteren 23 mensen opgepakt rond het stadion van Enschede. Daar speelden Spanje en Italië de halve finale van het Nations League. En na de wedstrijd werd het onrustig. Een groep mensen was gewelddadig tegen stewards en politieagenten. En een paar stewards raakten zelfs gewond. dan nog een andere grote politieactie gisteravond in Sas van Gent in Zeeland. Daar zouden mannen met lange wapens op een schip zitten. Onder andere politiehelikopters en leden van een speciaal interventieteam... en de Koninklijke Marechaussee werden ingezet. Ja, dat was allemaal een is wel even schrikken voor deze omwonenden. Eerst had je zoiets, de vliegt een helikopter over, wat gebeurt er? Maar later denk ik van ja, er is echt wat aan de hand. En uh, toen was even gaan kijken, vond ik het al heel erg stil op straat. Iedereen moest binnen blijven, maar dat hadden we nog niet meegekregen. Ja, toen hoorden we later en lazen we ook later dat het... Eh, dat de mensen gezocht werden met wapens. En later bleek dat de mannen airsoftwapens bij zich hadden. Daarmee kan je plastic of metalen balletjes schieten. En ze hebben een boete gekregen. Het weer het is nog steeds warm met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vanavond is het ook nog lang warm en morgen hetzelfde verhaal, dan wel ietsjes warmer. En in het zuidwesten kan het wat bewolkt zijn.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevaansveen 10 minuten onthoud. En verder sta je ook 10 minuten in de file op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel vanaf Landsmeer. Verder is ook nog de N201 van Hilversum naar Uithoren dicht tussen de aansluiting met de A2 en Vinkenveen.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 But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, oh, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spang and drive off in a death OJ.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 And then damn, they start doing the freak. I said bam, ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake your dairy air. You rock it to the beat without a care.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 I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. And sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind, and I'll shock your mind. I put the jig, dick, jiggles in your behind. I said a one, two, for? Come on, girls, I uh, get on the floor. I uh, come alive, yo. Uh, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me one, two, Mike, what are you waiting for? To the hip, hop, the me to the to the hip, hip, hop, hopper, you don't stop. Rock it to the bang, bang the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead. Well, skittle bop, we rock a Scooby-Doo, and guess what? America, we love you, cause you rock in a row with us so much so you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to to both, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie, then bang bang the boogie to the beat. Beat is so unique. Come on, everybody, and dance to the beat. bit of a hip hip hopper, you don't stop. But rock it out, baby, bumper to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. I say I can't wait to the end of the week when I rap it to the rhythm of a groovy beat and attempt to raise your body heat. I just blow your mind so with that you can't speak and do a thing but I rock and shuffle your feet and later change up to a dance called the freak. And when you finally do come into your rhythmic beat, rest a little while so you don't get weak. I know a man in hand he has more rhymes than a serious bank, so come on, hey. I sing that song until the rhythm of the boogie bang bang the bomb. When I felt the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight. Radio. The grand the BMCs oh, that shop the house for the young ladies. And when you come inside and to the front, you do the freak bank, and do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Treacher's Trio, or win the serious joiner from sun to sun and from day to day, I sit down and write a brand new rhyme because they say that. ZFM, Raise Radio. Radio. Pit Report. Pit Report. waar zit je? Ja, Henri, kom terug in de uitzending. Henri, hoor je ons? Uh, Henri, Henri? Nee, we krijgen het niet voor elkaar. Nou goed, eh, ondertussen, ik was net even beneden, Ger. En ehm, daar stond die, eh, ehm, die rood-witte wagen, eh, gesponsord door M. Ja, ehm, eh, die, stond op een trailer van Buco. Buco is, eh, Buco zeg maar eh, de transporteur. En die stond op een grote trailer. Ja? En die was dus uit, uit die, uit Hunsrug Ja, precies. Die had olie verloren. Ja, want die lekte inderdaad nog olie. Er stonden tientallen mensen omheen. Allemaal foto's maken natuurlijk. Hij ging ook de hoogte in. Oh, ze, konden, ook en de vloer nog... <laughs> en op de zijkant van die auto, weet je welke namen daarop staan? Marlboro. Nee, kleine coureurnamen. Oh, eh, geen idee. Niki Lauda. Echt waar? Daar stond erop. Het is een oude van Lauda. Ja, dat denk ik, ja. En eh, oh, daaronder stond Mark Hickson. En die heb ik net even uh, gegoogeld. Ja. En die rijdt al een jaar of acht dit soort races, zeg maar. Vorig jaar maar één in Monaco. En eh, hij rijdt per jaar zo'n eh, twee, drie races eh, met, met dat ding. Wat grappig. Ja, wat denk je ervoor geld kost ja, ja, maar die mensen zijn natuurlijk ja, die zijn ook redelijk bemiddeld. Redelijk bemiddeld, want dat moet je wel zijn. Want... Anders gaat het niet lukken hoor. Nee, dan wordt het toch een lastig verhaal denk ik. Ja, wat ik, wat ik net zei, die, die auto gaat straks terug naar Ferrari. En dan wordt hij weer helemaal opgeknapt. Jawel. En die, die Ferrari zorgt ook dat hij hier komt. Nou, dit was een McLaren dus, hè? Maar, oh, een McLaren. Ja, een McLaren Honda. Ja, dan is het anders. En eh, ja, die mensen van McLaren doen dat dan. Ja, ja. <laughs> ik denk het. Ik weet niet hoe het daar werkt, maar... Eh, maar ik vond wel grappig om die naam van, eh, van Nicky Lauder erop te zien. Ja. Die heeft hij gewoon erop laten staan waarschijnlijk. Ja, maar ja, of hij heeft hem er zelf bijgeplakt. Nou, ik denk dat laatste inderdaad, wat jij ja, zegt. dat, denk ik het ook, ja. Ja, dat denk ik wel. Iedereen kan met plaklittertjes leuke dingen doen. Ja, natuurlijk. wel, ik kan op mijn auto ook Nicky louder zetten. En dan, eh, ja, maar ik weet niet of het werkt. Maar... Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet wat <laughs> voor auto je hebt, maar eh, <laughs> dat denk ik ook niet. Hey, onze clear is in 1948 eh, gebouwd. Hè? Denk jij dat, dat ze daarmee een van de eerste waren in Europa of de wereld? Ja, nou, nee. nee. dat is niet waar. Nee, want Silverstone is, natuurlijk veel ouder. Ja, klopt. En daarnaast hebben we ook nog Spa. Ja. Is ook ouder. En daarnaast hebben we ook nog... Ehm, nou, Monza, ja, Nürburgring. Ja, ja, oh, ja, ik denk dat die allemaal wel ouder zijn. Maar de eerste eh, circuit wat gebouwd werd, dat was, werd in 1907 al gebouwd. Oké, Dat was in, Frankrijk hè? Nee, in, in Engeland, Brooklands, in Surrey. Ja, ja, ja. En eh, dat was eh, in juni 1907 geopend. Een heel klein circuitje van een mijl of zo, dus dat is 1,6 kilometer zo'n beetje. En eh, daarna, in de, na de Tweede Wereldoorlog, is het een, een, een, vrij, een beter circuit geworden. Maar ook in Amerika, in eh, Milwaukee en eh, ook al in... oh nee, er is nog steeds... Second Ols is... Wat hoor? dus Brooklands was 2000... sorry, 1904. En dan heb je de Milwaukee Mile... Ja? 1905. Eh, eh, die bestaat Mil toch steeds? De Milwaukee Mile, ja, die is volgens mij nog steeds in gebruik inderdaad. En dan heb je eh, in Amerika nog heel, veel in Pennsylvania, Knoxville. Dus eigenlijk was Zandvoort in 1948, ik wil niet zeggen de eerste, of de, maar je, weet, je weet wat de reden was om hier een circuit te beginnen, hè? <coughs> nou, ik weet het van, van het puin. Het station. Het station was de basis om hier een eh, circuit te beginnen, want dan konden de mensen hier komen. Ja, maar ik heb het al de verhaal gehoord dat van het puin wat van de, van de hotels kwam en zo. Dat klopt. Eh, dat ze daar iets mee moesten en ehm, eh, dat de, de, toenmalige burgemeester van ja. Alphen, dat, daar, toen zei tegen de Duitsers van, nou dan maken we een soort ereparade. Precies, dat is... Dat is, dat, is een bekend verhaal, dat klopt. Maar de, locatie is gekozen om, ehm, doordat er een station is. Ja, maar je, je kunt je niet meer voorstellen dat, dat, ze dat nu nog zouden kunnen doen. Nee. in, midden in de duinen, in, een natuurgebied. Dat, eh, ondenkbaar. Ja, want eigenlijk is het natuurlijk, eh, in een natuurgebied is een circuit eigenlijk heel raar. Ja. laten we daar wel eh, eens over zijn. Het, ligt er nu eenmaal. En, ja, dat is natuurlijk de, de geschiedenis en, en alles wat erbij hoort. absoluut. Wij hebben daar vroeger, ik heb er nog nooit een seconde bij nagedacht. Want in het binnencircuit hadden we de modderkommen. De modder, dat nog? Ja, en daarbij. nou, dat was meer zo'n Noord, hè? Bij, eh, nee, waar nu, uh, nee, dat was echt binnencircuit. Celsiusstraat en zo, oh ja? Ja, daar zat er ook okay. een. Maar hier in binnencircuit zat er ook ja, een. Heb je er nog gespeeld? In, ja, eh, zeker. Ik ook, ja. Maar met... een mooie kleurtjes, hè? Groen en roze, ja. leuk, dat bubbelende water. Ja, het was echt... Hartstikke leuk. Het was echt best... dat wij nog leven is best... Nou ja, dat wou ik net zeggen. Dat, we overleefd hebben ze. Ah, ja, en de asbest, nou. overal lag asbest. Want wat er ook was, was een platenfabriek. Die, en, die produceerden die, die vieze troep allemaal, hè? Klopt, hè? Ja. ja jij bent later in de, in de de Corodex ook. En, ja. Eh, ja klopt. En, eh, maar jij bent later in die platenindustrie eh, verder gegaan. Maar eigenlijk was dat gewoon troep waar, waar ze dat van maakten. Ja, de vinyl. Vinyl. En, ja, dat hele proces hadden ze bepaalde stoffen voor nodig die ja. behoorlijk giftig waren. Nee, dat, nou ja, dat was alleen die vinyl. Ja. Want die werd Kijk, een plaat, ehm, als je een plaat maakt, wordt er eerst een lakker eh, ehm, gemaakt. Daar mhm. wordt er negatief van gemaakt in, in, in, metaal. En van die metalen wordt weer de eh, plaat geperst. Weet je al, zo ehm, ja, ja, ja. simpel gezegd. Maar waar komt, waar komt die vieze troep dan nou vandaan? Ik weet het niet. Van de vinyl, denk ik. Ja, want je hebt natuurlijk ook overschot. Maar het is niet wat... De, kijk, de modderkommen was volgens mij een soort eh, riolering... ja eh, situatie. En wij, wij, wij voeren erop op afgezaagde autodaken. Oh, wat leuk. Ja, <laughs> ja kun gaan. Af en toe elkaar een duwtje geven. En wat het allemaal eh, kon, jongen. vroeger eh, was het allemaal geen punt. Nee, vroeger niet. Nee. Maar ja, goed, tegenwoordig eh, er staat nou, meteen ja, er staat 26, 26 organisaties staan er klaar om dat te gaan verbieden natuurlijk. Maar ja, je ziet wat, zelfs als dit, hele, dit hele gebeuren hier dit weekend, uh-huh. hoe populair het is en hoeveel mensen daar naartoe komen. Ja, absoluut. En kijk, de Grand Prix is een, andere, is een ander verhaal. Maar dit is gewoon eigenlijk een lokaal een lokale, e-, lokaal evenement. Ja, klopt. Wat, wat voor heel veel mensen zoveel pret en plezier brengt. Absoluut, ja. dat ben ik helemaal met je eens. En niet, eh, niet alleen de toeschouwers, maar zeker de deelnemers. Die vinden zeker de deelnemers, ja. Nou ja, iedereen. En weet je wel, als er bij zo'n eh, eh, evenement 50.000 eh, mensen komen, dat is toch een hoop. Nou, absoluut, ja. Weet je wel, en dan komen er ook nog eens een keer 50.000 naar het strand. Dan zijn er toch 100.000 mensen in Ja, klopt, ja. En dan wonen er maar 17. Ja, en er kan er altijd wat gebeuren. Hè? Zoals we dat vorige week... Nou ja, dat eh, hebben we gezien, ja. Nou, afgelopen dagen. Ja, vorig weekend eigenlijk. Vorig weekend, weekend ja, ja, zeker. Ze hebben nu camera's opgehangen. Hè? Zal dat wel helpen, denk je? Nou ja, ik weet het niet. Ik, ik eh, zat vorige week ook eh, bij, uh, bij strijden bij de pomp. -huh. Nou, ik heb dan nooit een druk weekend gehad. Meen je dat? Ik, is echt ongekend. Maar ook van die vervelende mannetjes? ja, heel veel oh, ja, on, on, onaardige, on, onbeleefde, mensen. En dan denk je, hoe is het nou te mogelijk worden? waarom moet je er zo onbeleefd doen? Ja, ongelooflijk. Ik zie helemaal geen reden. Wat dat betreft is het toch wel eh, aardig wat veranderd in de laatste eh, tien jaar. Ja, dat is zeker veranderd, ja. En, en eh, kijk, wij als Zandvoorters gaan toch anders om met, met je plaats dan, dan een, een, eh, een hoe heet het, eh, iemand die, eh, die hier een keer uit Amsterdam nee, even langskomt. Dat klopt, ja. ja, Dus wij zijn, ik denk dat wij er zuiniger op zijn. en dat we weet je wel, ik ruim ook al mijn troep op. En als je ziet, ik ga dan om zeven uur meestal mijn hond uitlaten. Mm En dan als je ziet wat op straat ligt, dan wil jij niet weten. Ja, maar het is wel om half negen, negen uur is dat weg, hè? Dan komt die veewagen en zo. daar gaat het niet om. Het gaat om wat, ja, wat ze allemaal, achterlaten zo. allemaal achterlaten. Ja, dat ben ik met je eens, ja. Dus het is natuurlijk, eh, ja, eh, ja. Het is één, moeilijk verhaal. En, en eh, ik denk nadat hier in de duinen straks de Grand Prix en al die mensen. En, dat vind ik wel heel knap, want dat wordt allemaal opgeruimd. Ja, klopt. En, ja. ja, dat, is, dat is dan wel heel bijzonder dat, dat je de, de, twee dagen daarna en is gewoon... Ja, nee, dat ben is met eens. Kijk, eh, straks met de Grand Prix heb je weer 100.000 mensen hè, per dag. Per dag, ja. 105 eh, zelfs. En eh, ja, dan gebeurt er ook altijd wat. Maar ehm, nou, daar moeten natuurlijk ook een hoop dingen achtergelaten en zo. En wat er vorig jaar die, ehm, die eh, vervelende affaire met die, met die, met die vrouwen die lastig gevallen zijn, waren, weet je wel. Dat kun je ja. nog herinneren. Ja. En eh, dat was natuurlijk een onderdeel van, eh, van het gesprek met Robert van Overdijk en Jan Lammers net. van, vanmorgen bij, tijdens de Formule 1 persconferentie. En toen hebben ze wel gezegd dat ze dat anders gaan aanpakken. Er komt een, een, een 06-nummer, je kan appen. Ja. Als, als er iets gebeurt, zeg maar, eh, mannen of vrouwen. En dan, eh, eh, je kunt ook bellen naar het 06-nummer. Dus ze gaan dat wel beter aanpakken, laat ik het zo zeggen. Nou, heel goed. En er is net een, een, een persbericht bekendgemaakt. Ja. de gemeente Zandvoort heeft een voorstel klaar liggen om vermakelijkheidsbelasting in te voeren. Dat klopt, daar kan ik nog iets over zeggen. want het, dit betekent dat Zandvoort mogelijk 9 ton zou moeten overmaken naar de gemeente ja. Na het eh, ticketverkoop eh, voor Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. Nee, de organisatie van de FV eh, moet het overmaken hoor. Niet ja, de gemeente Zandvoort. Na de gemeente Zandvoort. Na de gemeente Zandvoort, ja, dat bedoel ik. Robert Overdijk, algemeen directeur van circuit Zandvoort, reageert hierop. het gaat dat naar verluid de eerste 10.000 bezoekers geen belasting betaald hoeft te worden. Maar daarna wel met 3 euro per bezoeker per dag. Ja. Nou, er is een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd. want zeg maar, de, de primeur van dit eh, verhaal stond eh, deze week in de Zandvoortse Courant. Ja? Eh, klein bericht in ieder geval. Maar ja, dan blijven er van 105 blijven er 95.000 over. Waar over 3 euro per ticket moet worden betaald. Dus dat is zeg maar naar nou, nou, een slordige 300.000 per dag. 290, 295. En dan heb je dat drie keer. Dat klopt Dus dat is... Uh, ja, ton. Ja, dat is 8, ton en dat twee jaar lang, hè? Ja. Maar eh, ben je het er helemaal niet mee eens wat dat betreft? Nou, ik ben het er wel een beetje mee Ja, want eh, de gemeente Zandvoort maakt natuurlijk veel, Precies. veel eh, kosten voor zo'n evenement. En ik vind best dat ze dat bij de, bij de organisator... ja, maar ik vind 3 euro ook een, een, druppel op een groene plaat. Van ja, maar ze kunnen moeilijk... Uh, tien, van 130 euro. Ja, maar dat, ja, daar ben ik met je eens. ik denk ook niet dat de mensen daar enorm wakker van liggen, die kaarten kopen. en buiten dat, dit is, dit is alleen maar de wet van de grote dus, getallen. Dus misschien worden die kaarten het nog wel 5 euro per, per eh, kaart duurder. Ja. Eh, nou, de 3 euro voor de gemeente Zonveren. Dan, dan, kan de organisatie nog 2 euro pakken, toch? Ja. Of niet? ik, ik denk het. Ja. <laughs> dat zie je heel goed. Ja, dankjewel. Maar dat, En dan maken ze er aan ons over. <coughs> ja, klopt. Zullen we een stukje muziek doen? Eh, ja, we gaan een stukje muziek doen. ja. Ja? Isabel, wat, Isabel. wat hebben wij aan de, aan de, aan de, aan de flipper hangen? <laughs> nou, ik denk een, een veel. Een veel? Collins. In the Air tonight. Night. Heel ja, goed. Ja, Phil Collins. Laten we horen. Was dat Genesis of Phil Collins zelf? Nee, eh, eh, Collins zelf. Collins zelf, oké. Ja, zijn eh, eerste grote hit in Nederland. Nou, hij kan door hoor, uh, Isabel. We helaas geen contact met onze pit reporter. Ja, jammer, maar er zit muziek erin. Dus, muziek erin. Eh, Phil Collins. En, ja, eh, hij heeft sinds 2007 te maken met een ernstige zenuwschade in... Race Radio. In zijn nekwervels. Dank je. Ja, dankjewel. Uh, uh, jij vertelde mij net dat je hem ontmoet hebt. Ja, ik heb hem, ik heb, nou, ik heb voor hem gewerkt, of met hem gewerkt, of voor hem uh-huh. gewerkt, hoe moet je dat zeggen? En, ik, ik, hoor, ik hoor nog steeds de muziek op de achtergrond. Ja, dat maakt niet uit. Oké. En uiteindelijk eh, ik werkte bij Warner Brothers. en, eh, en daar zat, hij, hij was daar artiest. Eh, en nou, bracht zijn plaat uit daar. Dus ook deze plaat. En op een gegeven moment was hij bij ons op de, op de zaak. En hij klopte op mijn kantoor en zei, mag ik je wat vragen? Ik zei, ja, natuurlijk. Hij zegt, ik heb een, een kroeg bij ons om de hoek. En die, uh, ja, dat zou ze zo leuk vinden voor, uh, als ik een paar, plaatjes mee kan nemen. <laughs> voor in de, jukebox daar. Ik zei, nou, dat, uh, geen, enkel, geen enkel probleem. Kom maar, kom maar mee. Dus wij naar de platen. Was hij toen al beroemd eigenlijk? Ja, niet? toen, ja? ja? toen was dit al geweest. Ja, meen ja? Ja, toen had hij al een, een, een, redelijk aantal hits gehad. En Rod Stewart zou ze gewoon van, uit, van de muur hebben gerukt. Ja, vond, maar hij niet. was, was geen aardig mens. <laughs> Nee, nee, nee, nee. die heb ik ook wel eens meegemaakt. <laughs> maar hij was echt... Ja, eh, wat leuk. dat Collins eh, was een eh, bijzonder nette man. En die zei ook van ja, als ik niet aardig ben, een beetje als ik een lul zou zijn, dan gaan jullie ook niet meer voor me werken. Nee, dat, klopt. Dat, ja. dat, klopt dus ook, weet je wel. Ik heb natuurlijk ook artiesten meegemaakt die zo onaardig waren dat je dacht van, nou, zoek, het lekker uit. Zak, zak beetje, de, beetje liedje. Ja, ja begrijp beetje, plaatje. En, Maar ik heb voornamelijk leuke mensen meegemaakt, moet je zeggen. Ja, mooi. In die periode. Ja, geweldig. En het was een hele leuke leuke tijd. En, uh, ja. vader Abraham aan toe uh, heb je wel gehoord, of niet? Vader Abraham, ja, <laughs> heb, ik, goed gekend. Ja, was dat een leuke man? Nee, nee, nee, nee, die was niet zo leuk. <laughs> Eh, ik heb, ik heb, ooit een keer, hij, had het toch, uh, eerst had hij de, de, de, de smurfen. Ja? Nou, daar heeft natuurlijk enorm veel, hoe heet het, mee gehad. Enorm veel succes mee gehad. Ja. En toen dacht hij van, en die, die, die rechten die, die hielden op van de smurfen. Dus hij kon geen smurfen dingen. Dan heeft hij de wup puppies Oh ja, de puppies. En op een gegeven moment eh, zou die bij uh, eh, CNR, de platenmaatschappij waar ik toen werkte, zou die gaan, eh, gaan tekenen. En toen had ik beneden in, de, in, de, in het gebouw waar ik zat, was, de, was het magazijn. Ja. En daar stond een hele bak met wippies, van die plakwippies, <laughs> weet je wel. die ja, ja, ja, ja, ja. kon je overal op plakken. plakken van die Oké, leuk. Dus ik had mijn hele kop volgeplakt met <laughs> wippies. Ja, <laughs> En toen leek de deur open bij de, waar tekenen waren. Met een fotograaf erbij te zeggen. <laughs> Ze hebben met je pakken. <laughs> Vond hij niet leuk? Vond hij niet leuk. Vond hij niet leuk. Ja, mooi, mooi verhaal. hey, luister. Uh, uh, kan gevaarlijk zijn. Hè? Dat weet ja, dat is... Eh, maar weet je wat ook gevaarlijk is? Wielrennen, Oh, ja, dat is ook gevaarlijk, Er is weer iemand overleden, een wielrenner. In de Ronde van Zwitserland. Ja, die is donderdag in een, in, in ravijn gereden. Nee, joh. En bewusteloos lag hij in het water. Ter plekke meer. Per helikopter naar het ziekenhuis van Koer gebracht. En daar is hij overleden. Wat verschrikkelijk. Gino Meder, 26 jaar, Zwitser. Ik, ik, denk dat eh, eh, eh, wielrennen gevaarlijker is dan... Nou ja, voor zeker in die bergen en zo. Als je, er rijden weer een paar auto's langs dat ik denk van zo. Ja, maar dat, dat, met, met dat, met dat wielrennen, daar is Kijk nou. <laughs> Halleluja, komt er ding lang. <laughs> Met het wielrennen is natuurlijk in al die jaren niks veranderd. <clears throat> nou, ze hebben, ze hebben die, die, ja, en dingen, maar, eh, maar, voor, de rest, voor de rest weinig. En ze gaan steeds harder. Dus, en ze gaan eh, steeds harder. Ja, daarom. Ik eh, ben een keer met mijn... Eh, want ik heb zo Wij hebben allebei een e-bike. Want ze zijn natuurlijk niet zo jong meer. Ja, daarom. En ik heb mijn e-bike een keer meegenomen naar, naar, Spanje. Uh-huh. En ik heb er ook een keer een tour mee gedaan door Italië. Oh ja? Zo? Ja. En, en, op, en ik wou een racefiets. En ik ben met mijn race zelfs met 70 kilometer naar beneden. En de, Ga weg. Ja, de, hoe heet het, eh, kopje van Bloemendaal. Ja, maar ja, als er een beest oversteekt of er liggen een paar steentjes, dan kun je ook natuurlijk eh, crashen. Ja, nou, dat, weet je wel, is de truc, hè? Ja, dat ging hard dan. Weet je wat niet zo hard ging? Nou. Dat had ik op, opgezocht hoor. De eerste race die, eh, ze zeggen dat dat de eerste race was, in 1895, Parijs, Bordeaux, Parijs, autorace. Oké. Okay. En... Ehm, eh, even kijken, ze hebben 1178 eh, kilometer gereden. En weet je hoe lang ze erover deden? 48 uur en 47 nee, <laughs> Ja. maar ja, oh, waarschijnlijk moesten ze onderweg die dingen nog een paar keer aanslingeren. maar ik kan, me, ik kan me nog herinneren, als kind was het eh, best heel erg bijzonder als je naar Spanje ging. Ja. Weet je, hadden ze echt een end. Uh-huh. Dat was heel ver. Ja, dat was heel ver, zeker weten. En ik weet nog eh, eh, eh, uit mijn klas Edwin van der Woude, dat is ook een uh-huh. Zandvoort, ik weet niet of je hem kent. Nee, dat ken ik niet. Hij, ehm, hij, hij woont nog steeds in Zandvoort en die, <coughs> volgens mij was hij dat. En, en die zat bij, ons bij mij in de klas en die ging dan naar Spanje. Oh ja? En, en dat was een, ja, dat was een oh. enorm moment, hè, natuurlijk. Dat was echt ver hoor. Maar toen had je heel weinig snelweg over waarschijnlijk. En, nou, niet. Nee. Nee. Ik, ik kom nog uit de tijd dat ik toen werkte in Rotterdam in 78. En nu heb je dat uh, Prins Klausplein met al die, eh, die mooie eh, die bocht allemaal, weet je wel. Nou, weet je, dat, weet je dat toen nog, nog stoplichten waren? Ach. Ja, kun nagaan. Ja. Ongelooflijk. Bizar. Ja, en, en in 79 was het al eh, beter met een kruispunt. Maar... Eh, er komt net een gast binnen. Ja, er komt een gast binnen. Wat leuk. Hi, my name is Hans. Stuart, Stuart Wright. Hi. Stuart Wright. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. You from the... Oh, five, 500 Owners Association. Correct. Oh, good. The Half Liter Heroes. The Half Liter Heroes. <laughs> you, you've been there in the in the museum uh, We're going tomorrow night. The, oh, tomorrow. The whole club, we're going out for a meal. Yeah. You're the driver? Yes. Okay. One of the drivers. Okay. Yes. And, eh, How is it to drive in Zandvoort? It's fantastic. Yeah. Uh, first time here? No, four times now. Oh, four okay. times already. Okay. Yeah. And it's but the first time on the circuit as -huh. it is uh-huh. now. What makes it special now? It's just a fantastic event. We all have a big party here. Yeah, yeah. Uh, the track is fantastic. Uh, we organise the weather. Yeah, yeah. <laughs> cost a little, but uh, <laughs> but you uh, also you you uh, also driven here without the banking and without the bank. Yeah, yeah, yeah. And, and that makes it special now at it, the moment. It's eh? totally different. It's like yeah. being on a fun fun fair ride. It's yeah, I think so, yeah. Yeah, yeah, yeah. Where are you from in England? Uh, just south of Birmingham. Okay. So okay. in, middle of the country. And, and how long you drive uh, a half liter? I started in 1996. 96. Okay. okay. Uh, my father started racing them when I was six months oh, yeah? old, oh. <laughs> and he still races them. Okay. Uh, and then I've raced other things as well, Formula -huh. Ford uh-huh. 2000. But then I came back. You fell in love with the, uh, with the half liters, yeah? Yes. Yeah, <laughs> that's great in terms of uh, historic racing, it's the cheapest form of racing. Yeah, we yeah, have. Uh, yeah. A set of tyres will last us two or three years. Yeah, we, we, we, had someone here. He said uh, you you can use the engine for a motorcycle and and a, and a car. That's correct. The, eh? the, the, engine is a 500cc yeah. Manx Norton <laughs> motorcycle. yeah, yeah, yeah, yeah, great. Uh, motorcycle gearbox, chain drive, no differential. So you car. have an own garage garage where where, where you uh, work on the car. Yes, all at home. I do everything home. myself, apart from the engine. Someone, yeah, yeah. a friend of mine, builds the engine for ah. me. Uh, okay. what you can change then on, on the car? Not a lot. Not, not a lot, isn't it? <laughs> the, the, car, so the car you, is from 1957. Yeah, so you, ah. you are many days off. yes. <laughs> yeah. yeah. It's, it's uh, quite Spartanic uh, driving, eh? Yeah. It's hand gear. Yes. Yes, and and but uh, sequential gearbox because it's like a motorbike. So, so you have to uh, yes. get double clutch. Yes. Yeah. yeah. <laughs> oh, that's great. great. Yeah. yeah. But uh, yes, this circuit takes a lot to learn. It's. Uh, yeah. you, you go to other circuits also, or? we do have about eight events per year. Oh, eight, uh, so, eight events. So, so this year we've been to Silverstone, we're going to Brands, okay. Soon, Donington. Oh, that's uh, all in England, yeah. All in England. Then we have every year we do one race. Oh, yeah, one race outside oh, England. Yes. Okay, yeah, yeah, So in the past we've been down to Portimao, Portimao, Portugal, Portugal yeah. Uh, over to Ireland, to Kyrgyzstan, and then we've been here four times now. And Monte Carlo, you, you, did that too, the, the, the classic uh, Sad, Monte Carlo? Sadly not. No? I, thought. <laughs> I think we'd all need to take out another mortgage to pay, pay the entry fee. <laughs> I, I, I, think uh, rumour is that it's about five thousand euros. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. when, a, a Coca Cola is fifty euros, then, yes. then it's. A bit but if we, I think if we are invited, yeah. I think everyone would go once. Yeah, yeah, once. Just, yeah, just to tick off the bucket list and say yeah. we've done that. Yeah, yeah, yeah. You said you can learn a lot on this circuit. So every round lap you make, you learn new things, or yes, yeah. Well, because it's uh, five years since we were last here. Uh-huh. So you forget, and the circuit changes. So each lap, you're sort of trying different things and seeing yeah. what works. Yeah, and what, what works best the, on, on, the, on the banking of the uh, Arie Lion boss, the corner. The, the, the, funny thing is, we were all chatting in the pub. Ha, ha, uh, when the bar yeah. after the after the qualifying, it was what gear were you in? Where were you changing gear in? Everybody and, and how, how, you you you drive? Yes. You, you can take it different ways. Eh, I think. Yes, but definitely at that corner is quicker for us than it was before. Yeah, I think yeah. so. Yeah, yeah. We we we <laughs> we, done it on a bicycle, <laughs> <laughs> and that's, that's very very difficult also because because you you you had, uh, there. You, you, you yeah. can fall and uh, you can you have to step. Uh, <laughs> also did it on a Porsche. Yeah. yeah. Okay. Okay. Yeah. You, you so did bit it quicker yeah, than a bit quicker oh. than a oh. bicycle. Yeah, yeah, yeah. bit quicker. Yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> and um, uh, you like the time in Holland? It's, it's, it's, been nice, fantastic. Yeah. We only arrived yesterday morning. Okay. Uh, caught the ferry into the Hook of Holland mm -hmm. and mm-hmm. then drove across. But uh, so yesterday you were in the village uh, drinking yes. something. Uh, a small. And then uh, uh, tomorrow night we have go to the museum. We're going to the par- yeah. party. Then on Monday morning we're going to a local campsite and having three days. Okay. Oh, you like, stay here for a couple yes. of days. Ah, great. But with the expense to yeah. keep my wife happy. Yeah. We have a holiday as well. <laughs> Yeah. Your, your wife is not here. <laughs> Yes, she's here. Oh, she's here okay. also. Yeah, yeah. How does you she think uh, you you're you're you're a driver? She's not particularly interested in the racing. No, no. no she calls it roundy roundy. <laughs> don't, just, don't say uh, uh Ayrton, right? <laughs> no, no, no, no. But uh, all, all of our wives and girlfriends, yeah. we have a fantastic social yeah, side yeah, to our club. Uh, and I'm a great believer if my wife is happy, my life is good. <laughs> but is it, is it dangerous to drive? It's dangerous to cross the road. Yeah. Uh, you know, we all understand that we've got cars that are 70 years old. We have no seat belts. Yeah. No. Uh, most of us have to go to work to pay the bills, so we have to we treat each other with respect. Yeah, yeah. Um, okay. Uh, and how fast you drive? Uh, 90 or 100 miles an hour? doing 100 miles an hour. 100 miles an hour, yeah, yeah. But literally you have four steel tubes around you yeah. with fuel tank above yeah. your legs. How many gears it have? Four. Four, okay normally it's uh, five or six eh, for a car, but um, it's but four, basically this four is, is enough. Basically, it's, it's a four-wheeled motorbike. So yeah. the engine and gearbox are from the 1950s when four gears was normal. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And you, you, you like to drive uh, many for many years now? yes, yes. Yeah? 27 years I've been racing. Yeah. when, when I finished university, my father promised me I could have a race in his car. You will do it another 27 years or? you never have an accident? I've, I've, not in these old cars. No. I have in some of the other cars. Yes. Yeah. <laughs> what kind of cars you drove? A Formula Ford 2000. Okay. Van Diemen RF82 and. Uh, before I had the accident, I was always scared if I had an accident, I would hurt myself. Yeah. After I had the accident, I was scared of having an accident because I know how much it costs to fix. Yeah, I think so. <laughs> it costs a lot of money, uh, so you're, you're not, not, maybe not for the half litres, but normally it costs so, a lot of money. Eh? Yes racing is expensive. Is no matter yeah, how much yeah, we yeah. try and pretend to our wives it's not expensive. What's what's your profession? Uh, I'm a technical sales manager for an engineering company selling okay. electric motors for industrial use. Okay. So it's a bit of um, uh, uh, it got uh, it got uh, how do you call it? Uh, uh, similarities. Yeah. a little. A little. Some advice. When I, when I was younger, I always said I wanted to work with racing cars. Yeah. Best advice my father ever gave to me was, he said, if you want to make it your hobby, do not make it your job. <laughs> no. Otherwise, you never yeah. break. No. The, the, the, for instance, uh, the, the, the, the, tires. Uh, uh, you always uh, want new tires, I, I think. Or is, isn't that... Uh, we, we a set of tyres will last two years. Two years? Oh, that's not bad. So, some people may change them every year, but certainly it's not not like Formula One every, every yeah every, every two two two laps. Yes. <laughs> Are you a Formula One uh, fan? I I always watch the Formula One it's not the most exciting motor racing no. to watch. Some Are there any British drivers in the Formula One? <laughs> there's a, <laughs> a few. There, there's some Dutch bloke as well. Yeah, I, you don't know the name. I <laughs> can't remember. Can't remember. Can't remember. I think every every uh, English person knows the the the, the Dutch uh, uh, volkslied. Who had volkslied? Uh, the Dutch anthem. anthem. You know the Dutch anthem? We've heard we've heard it a couple couple of times. yeah, Thirty nine times, forty times already when he wins one more, you have uh, the eagle of uh, uh equality of, of uh, Ayrton 41 wins. Yeah, yes. yeah, yeah. Maybe, maybe tomorrow night, uh, Sunday night. You do, you know, you know. it. Eh? It was like uh, uh, it was very nice talking to you. Yeah, thank, thank you very much. Thank you very much. We're gonna have music now on the radio, and uh, I hope you have a lot of fun in uh, Zandvoort. Thank you, and I hope and, everybody um, enjoys the. Yeah. Uh, may maybe you win. Be nice. You never know. Be eh? nice. <laughs> and we can tell. We know the we know the winner. You know the winner. Yeah. <laughs> we have spoken to the winner. Um, okay. Thank you very much. Thank you, thank you Have a nice weekend. Uh, en we, gaan weer muziek We gaan naar Michael. Oké, okay, dank je. Thank you, thank you. We gaan naar Michael. Michael, Jackson. Ja, Kijk eens aan. Be it. Mooi. Eventjes juist. Nou, dat doet hij. Helemaal goed. <laughs> Dat doet hij. Be it. Be Ik hoop dat je Engels eh, spreekt, want we kunnen het niet meer vertalen. Nee. Nee. Nee, maar we kunnen wel eh, Michael Jackson draaien. Ja, ik ga niet het hele gesprek vertalen hoor. Lekkere geluiden, Isabel. Heerlijk, heerlijk. Tien cilinder nog, hè? Ja. Tien cilinder nog. Ja, dat hoor je. Ja, ja, Piet, ja. Porter was uh, Harry eh, van Furstenberg. Die, eh, die inmiddels bij ons is aangeschoven. Ja. Want de batterij was leeg, hè, begreep ik? Sorry? De batterij was leeg. Ja. Nou, niet van jou, maar van, <laughs> van, de, van, van, het apparaat om te ja. geven. Ja, daarmee hebben we aangeschoven. welkom, uh, gewaardeerd medewerker van de ZFM. Ja, al lang. Al lang, hè? Ja, begreep ik ook. Ja, wat leuk. Wat, wat heb je allemaal gedaan? techniek. Uh, eh, om eh, met Leon nog. met Leon? Eh, naar, sportevenementen. Oh, wat leuk. En hadden we, hadden we die oude mobiele apparatuur met zo'n Yagi-antenne. Die oh, oh, ja? oh ja, ja, ja, ja. Dat je hoopt uh, signaal te krijgen. Ja, maar is we zaten een keer in HDMZ. Ja. net een, een, als er een auto langs reed, dan verbinding <laughs> weg. ja, mooi. Ja, wat dat betreft is er een hoop veranderd. Maar ehm, ja, je, je, liep net rond. Wat, wat vind je van dit hele... Ja, ik vind evenement. het prachtig. Ja, die oude motoren en die oude, eh, het geluid ook prachtig. Mooie, eh, ik woon hier zelf in Zalvoort. Ik zit juist tegenover de, de, de, de start van de, van de, van de eh, racers. Dus dan hoor ik juist die uitlaatgeluid. Als, Daar woon je vanaf straat, of niet? Nee, de burgemeester van Venemaplein. Oh, Venemaplein. Ja, daar hoor je het ook wel. Dat is hoog Dus ik, zie het, zag het, vroeger nog wel. Maar tegenwoordig is het volgebouwd. Erbij. Nee, dat is waar, ja. ja. door... heb je nou weer uitzicht een beetje op van de, de, nu het badhuis Raadhuisplein is eh, weg. Eh, ja, dus, ja, eh, ja, ik heb mooi een stukje naar, ja, naar het zuiden kijken. Maar richting Watertoren. moet ik ook Hoek voor de Holland zien helemaal Echt waar? Huis. Ja, ja. Oh, ja? Maar de Scheveningen net niet, want er zit net achter de bocht. Oké. Okay. Dus nou, je kan IJmuiden zien. En, dan moet het wel heel helder weer zijn, hè? Ja. Je, woont, je, woont, je woont boven. Ja, zes, zes hoog. Ja. Leuk. Nee, ik ga er nog weer weg. Dus, nee, begrijp ik. Begrijp ik. Twee, ja, nu, ja. Jij noemde net al motoren, want daar ben jij in werkzaam geweest. Tenminste, je hebt motor hier op het circuit ook. Ja, ik heb even eh, motorcoureur geweest. En, eh, en, ook ontwerper, want ik heb eh, technische oh opleiding oh, ja? gedaan. Oh. En toen heb ik dus een eigen 125cc weglezer gemaakt. <laughs> Helemaal zelf gebouwd? Nou, het, het was Engels, een spondel frame. En het motorblok was, de katters waren van Yamaha. Maar daar heb ik een eigen zesbak in gebouwd en andere krukas. En dan roterende inlaten gemaakt. Oeh, nou, dat wordt wel erg technisch. Nee, nee, dat wordt wel erg technisch. Ik ben helemaal niet technisch, dus, eh, maar goed, het, het eh, klinkt interessant. Dat is waar Jan de Vries mee reed. Ja. Dat is waar Jan de Vries mee reed, weet je Oh, ja, ja, ja. Ja, oh, mooi. En, eh, maar ik had er dan twee slingers. Dus ik ah. had er twee... Geweldig. En ik heb hier het podium gestaan, ja. Ja, mooi. Ja. Eh, echt eh, winnaar of uh, tweede, derde? het was tweede. Tweede. Nou, dat is al Internationaal. Dus ja, sta je toch op podium. Ja, daarom. Kees Verdongen en zo erbij. En, hoe, lang heb je... Kees Verdongen is wel een bekende naam. Ja, ja, ja. Dat... hoe lang heb je dat gedaan? Een jaar of zeven. Zo. En toen eh, in Raalte op een gegeven moment eh, kwam de karter was dus van jammer En dat was dus zwak voor de zoveel vermogen. Uh-huh. Op een gegeven moment kwam de, kwam de versnellingsbak uit het karter zetten. Oh. Dat is niet de bedoeling, geloof ik. Hè? Ik ben niet technisch, maar dat is niet de bedoeling. Als dat... Nee, dat is niet de bedoeling. <laughs> <laughs> de versnellingsbak niet meer werkt. je hebt nooit auto gereden? Auto race niet. nee? ja, nee, nee, ik vond, dat eigenlijk veel te simpel. Ik heb wel eens... Eh, wat eh, een bodemcircuitje in, eh, in, eh, in Amsterdam. En dan reed ik ook met, een met, met een racemotor om even uit te proberen. Ja. Dan hadden we dus ook een, eh, een opgevoerde Cooper. Dan ging ik met mijn rug naar de, naar de deur zitten. En dan trok ik hem zo. En het wiel ging steeds omhoog. Ja. ik vond er eigenlijk niks aan. Ik vond het veel te simpel eigenlijk, ja, eh, autorijden. Ja, maar de, motorrijden is toch veel gevaarlijker? Ja, daarom. Ik voor autorijden een beetje, eh, een beetje op servenblik. <laughs> maar ging jij echt ook, zoals die, die coureurs doen, met, met je knieën over het asfalt? Of? Ja, ja, maar dat was toen nog niet echt in uh, dat doen ze tegenwoordig. Zoals de benen uitsteken voor remmen. Dat deed ik nooit. Dat deden crossers. Dat deed je niet als motorracer. Nee. Dat deed Jacob Agostini ook niet. Nee, maar als je, als je ze tegenwoordig op die motoren ziet. Dat, dat normaal acrobaten man bijna. Ja, ja. Niet Jongetjes. Mark Marquez of zo is Mark Marquez Ja, eh, ik rijd zelf motor, maar ik eh, moet er niet aan denken hoor. Oh, wat voor motor heb jij? Ik heb een BMW R1200C. En dat is echt een tourmotor. Dus ja, dat heeft geen zin om hier op het rijden natuurlijk. Nee, nee. nee ik heb nog twee motoren staan. Oh, oké. Eh, een Suzuki eh, eh, met... ken je die R1207? Ja, die ken ik wel. Ja, ja, ja. En ik heb een MV Agusta 1975. Oh, oh dat leuk. Ja, dus die wil ik morgen meebrengen. Hier wil ik ook die parade meedoen. Oh, oh, oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Ga je er doen Ik heb al een paar jaar meegedaan. Oh, leuk. Maakt een ongelofelijke herrie. Want ik heb originele manje uitlaten. Dat hoort bij MV Agusta. die heb ik gehaald in Italië. Oh. Maar dat zijn net <laughs> trompetten. En nou, dat maakt toch een herrie. Nou, nou, dat moet kunnen. Uh, nou, als, als, je, als, je, als je hoort wat er af en toe door de, door de Haltestraat... Uh, ja, ongelooflijk. Ja, dat brullen is? <laughs> nou, dat ben ik niet hoor. Nee, ik, ik gebruik me eigenlijk alleen voor die historical. Ik heb een heel uh, zacht geluidje van die BMW. Maar ja. ik, ik heb zo'n ik heb zo'n Apple Watch en die geeft dan aan wanneer de dB's te hoog zijn. Dus oh, ja? dat zo'n ding langs oh, ja? <laughs> het gaat een horloge af. <laughs> ja, je houdt wel van gadgets hè? Ja, ja, ja, ja, ja, dat vind ik wel leuk hè. Ja. En hoeveel decibel is dat wanneer die afgaat? Eh, ik, volgens mij 90. Oh ja, dat is wel hoog, ja. Eh, heb je dan een kleine wond aan je arm of zo? Of niet? Of eh, zo erg is het niet? Nee, is voor mijn hond. Oh, dat is van je hond. <laughs> Wat voor hond heb je? Ik heb een, een, een, labradoodle. Oh, labradoodle. Een genderneutrale, hypoallergene labradoodle. Ja, ik heb een Siberische husky. Oh, die lopen ook wel veel meer door, door, ja. Eh, door het dorp heen. Ja, leuk. Nou, dan komen we elkaar nog wel een keer tegen. Ja, ja, dat is toch best wel gebeuren. Maar kom jij nog vaak op het circuit of niet? Of eh, alleen ja, dit zoveel soort... als ik eh, kan. Ik bedoel, uh, vaak is het met de fiets. Kom ik gewoon even langs rijden. Even kijken, Even kijken. Ja, dat is altijd mooi. je hoort ze wel rijden, dan kun je altijd even langs fietsen. Ja, ja ook, motoren rijden nog wel eens hier, maar geen wedstrijden Nee, weinig Dat vind ik jammer. En vroeger had je heel veel motorraces ook. Ja, ja, ja. Ik wilde hier ook eigenlijk marshal worden. Maar dat was helemaal geen motorrace. En toen zei ik, nou nee, dat was het toch maar niet. Want ze zeiden daar van, ja, dat, is, dat ze vaak mensen van het asfalt af, moeten schrapen. Ja, nee, maar je hebt nog wel, uh, je hebt nog wel uh, zeg maar, vrijrijden. Hè. ook hard toe, moet ik zeggen. Ik ben de laatste keer gekeken. Met motoren? Ja, motoren. Oh, ja? mogen vrij rijden hier. Ja, er zijn natuurlijk jongens met die hele snelle machines. Die, die, ze, hebben het hoog in een bol ah, krijgen. Ja, of zoiets. Nou, er zijn een paar vorig jaar zijn er een paar ongelukken gebeurd. Ja, er zijn dat, ongelukken gebeurd, oh, ja. Met motoren met motoren. Eén was er, eh, die kende ik ook, die heeft mijn achternaam ook, Tom Botman. En, maar die kreeg een hartaanval op zijn motor. Die reed gewoon boemrecht door. Je meent het. Maar goed, dat, dat is dus geen ongeval met de motor. Maar een andere vriend van mij die ook motorrace of motorreisjes organiseert. Reisjes, oké. Ja, we zijn toevallig met hem eh, vorige week naar de, naar de, hoe heet het geweest, naar de Eifel. Maar die ging ook onderuit. Nou, die, die loopt nog steeds half mank. Uh, ja. ja. als je ziet wat die motorrijders allemaal eh, voor een, voor een metalen plaat in hun lijven bezitten. En ze zitten helemaal nergens mee. Ja, ja, klopt. Ze zitten echt helemaal nergens. Want je, kan het, je ziet het wel is bij, uh, bij Racecafé. En er zit ook heel veel uh, motor. Uh, er zie klappers, jongen. Ja, Gasten, denk je, holy cannoli, hoe is dat mogelijk? En, toch is het eigenlijk, op de, op de openbare weg zeggen ze wel eens veel gevaarlijker. Maar eigenlijk, je rent veel sneller dan een auto. En je kan veel makkelijker uitwijken. je bent veel defensiever natuurlijk bezig. Ja, en zo'n zo, file, daar heb jij niet zoveel last van. auto's knallen gaan we allemaal op elkaar. Jij gaat er gewoon langs. ik heb gisteren nog file gereden, naar een bos. Maar gewoon ertussendoor, hè. Ik bedoel, ja, dat moet kunnen natuurlijk. Ja. de meeste mensen zien het wel, maar uh, sommigen zien het ook niet. En ze moeten geen deur open doen natuurlijk. Nee, nee, dat, dat heb ik altijd een eh, angst voor. Dat, Nee, nee, daar heb ik ook. Dat, dat, daar gebeuren volgens mij de meeste ongelukken. En dan doe je ook allebei die knipperlicht aan. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Maar het mag wel hè? Mag wel. Hier mag het wel. Het mag Volgens mij in Duitsland mag het niet meer. Het mag niet meer voor een stoplicht. liggen. Eh, mag dat niet ook? nou, ja, dan, dat eh, doe ik ook vaak. Dan maar. wordt het een probleem, <laughs> toch? maar rij je nog steeds motor? Ja, ja, wat ik zeg. Ik heb nog twee. <laughs> maar gewoon, ja, maar gewoon ook... Eh, ja, een gewone motor heb ik met een... maar dat is gewoon een V-strom, een Suzuki. Mhm. Met een, een, een koffer achterop. En dat is vooral voor mijn vrouw. Want ik had een andere motor, een, Ducati. En toen was er een stoplicht en dat ging op rood. Dus dus ik geef zo'n gas terug. maar dat ging op groen. Dus ik gaf gas. Ze oh. lag bijna achter. <laughs> Ja, ja, ja, ja, Nooit meer. Als er niet een sissy bar of, een, eh, of een, eh, eh, iets achter mijn rug zit. Ja, je krijgt volgende week, die week erop krijg je de TT. Dan ga je er ook heen, of niet? Ja, weet ik dus niet. Misschien met mijn broer. Ja, oh. misschien, ja. Want het is, ja, het is al een viertakt tegenwoordig. Ja, eigenlijk ja. een tweetak man. Dat, uh dat was al in de tijd van eh, eh, Boet van Dulmen en, eh, ja, en, zo. En Rob Ron. En, Ron, ja, ja, Kat, Kat, Takazubi Katayama, weet je nog kent. Ja, de naam zegt maar wel. En Jack Middelburg natuurlijk. Ja, Jack Veel, gewonnen hier. Ook om het leven gekomen op de motor, hè. Ja, ja. Jammer, jammer genoeg, ja. Is het zo? En niet op Assen, maar nee, Tolbert. Tolbert, inderdaad. En heel dom, gewoon een nationaal wedstrijdje. Hij was gewoon best wel wereldkampioen Hij was zo Hij was heel goed, maar hij, eh, ja, hij maakte gewoon een, stuurvaart. Het was veel te koud en koude banden en uh, is gewoon tegen een boom aangegaan. Ja, heel erg. Ja, zonde ja. Ja, heel, heel jammer. Maar goed, het, het eh, heeft toch zo'n geweldige mooie kant natuurlijk, de motorrijden, toch? Ja, ik vind, het, ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het ook heerlijk als je helemaal op de motor zit, ja. Nee, ik heb een cabrio. Oh, Oh, dat is ook wel lekker. Is dat, ook een, is dat een motormerk? Of nee? Nee, een <laughs> nee, een open auto. <laughs> nee, ik, ik rij al jaren open auto. Ja. Ik vind het zo lekker. Ik kan, ik, ik, daar kan ik vreselijk van genieten. Omdat je toch een stuk relaxter dan op een motor, weet je wel. Ja, het is gewoon... Eh, en dus ben je, je tegenwoordig, dat ding voorbij zit allemaal van die gadgets op. Dat je, je hoeft eigenlijk niet meer te sturen. En, eh, <laughs> volgt een andere auto. Eh, in de file, nou, jongen, is dat zo'n uitkomst. Dan hoef je alleen maar een knopje in te drukken. Dan gaat hij weer. Ja. En nou, ook elektrisch. nee. Nee, elektrisch doe je op de kermis. <laughs> <laughs> dus wat dat betreft, eh, nee, helemaal, helemaal eh, ja, ik ben wel van de gadgets. Ja, en dat vind ik dan nou ja, eh, makkelijk. Gewoon een beetje, dus een beetje lui. Ik heb altijd zo'n hekel. Ik heb vroeger een uh, Triumph Spitfire gehad. Een Spitfire, ah, En moest je ook wel, ben ik een keer mee naar Spanje gegaan. Maar dan moest je ook wel je best doen hoor. Ja, dat geloof ik graag, ja. Om, om, mooi. Dan zit je bijna onder een, weet je wel, je, je zit zo laag. Ja. En, en eh, dus een hele andere... andere... Ander, zicht dat je ziet. Ja, ja. ik heb zo'n Alfa Romeo, Alfa Romeo Spider gehad. Ja, ook wel een leuk ding. Ook Zeker, zeker, zeker. Ja. Eh, goed, we gaan een beetje eh, afsluiten bijna. Want we gaan richting het nieuws straks. Zandvoort, nee, hoe heet het? ZFM Race Radio is er nog twee dagen. Jij komt ook nog langs, hè? gezellig. Ja, natuurlijk. jij komt ook niet meer langs, volgens mij. Nee, volgens mij. Maar je kan me altijd bellen. We kunnen je altijd bellen. Nou, dat, eh, als, als we het helemaal niet meer weten, dan bellen we je. Maar eh, dus, eh, dus morgen, zaterdag van 10 tot 5 wederom. Zondag even. Ja, maar dan moet je wel bij zeggen dat, mor dat morgen ook vanuit Bloemendaal nog een... Ja, morgenmiddag is er een, een uitzending vanuit Bloemendaal over 100 jaar reddingsbrigade. Ja, precies. interessant programma wordt dat van Benno Veugen en Rob. Rob inderdaad, inderdaad ja, Rob Rob Harms, eh, die gaan dat doen. En wij komen met een paar updates tussen 2 en 5. En... Uh, nog Goedemorgen Zandvoort. Nou, het is niet Goedemorgen Zandvoort. Het is gewoon uh, Race, Radio. Race Radio. als onderdeel. Met Roy Dongen inderdaad. En eh, dan hebben we ook nog twee eh, ehm, racers. of mensen die dat, in, in, die wereld zitten van de Racing Pride. Dat is een Racing Pride. LHBTI gemeenschap. Die hier rijden natuurlijk ook. Hè? Ja, dat Dus dat is hartstikke leuk voor Roy om daarover te vertellen. Ja. en, en morgen komen ook langs trouwens Jan Jaap de Kloet. Eh, de ja. wethouder van Zandvoort. En ook, eh, wat ik begreep, eh, burgemeester Molenburg en de, de, directeur van het circuit. Oké, dus, niet Bernard junior? Nou, die gaan we misschien voor zondagmiddag proberen te regelen. Oké. Als die er is. <laughs> Jan Lammers zou nog komen, die gaat met zijn zoon naar Denemarken. Die zijn zoon rijdt daar. Voor karten. Karten. Hij is vanmiddag trouwens, was hij bij de opening van Huis in de Duinen. Oh, Want zijn broer, Appie, die zit daar. Ik. Hè? Ja, leuk. Ja, ik zie hem heel vaak. En eh, ja, geweldige vent die Appie. En, Dus dat vond Jan ook leuk om daarheen te gaan. En hij gaat, hij gaat vanavond meteen door naar, eh, naar Denemarken met zijn zoon. Ja, leuk hoor. we danken ook onze technicus Isabel, Isabel. ja, voor de geweldige muziek. En ja, we gaan er een beetje uit met muziek ook denk ik. geen applaus klaarstaan. Nee, nee, dat doen wij dan wel. Die, die gaan we nog wel maken, die, <laughs> die riedel. Nou, heb je nog wat muziek of niet? Of ja, bijna niet meer hè? Ja, kan wel, maar we hebben nog een minuut. Dus, we hebben nog een minuut minuut. Nou, we kunnen het ook volpraten. Nou, we kunnen ook... Probleem, eh, natuurlijk. Precies. Eh, want eh, nou, we kunnen tussen twee en vijf... We hebben wat opgenomen gesprekken ook met, met Jan Lammers en met, met andere mensen nog. Ik zit even te denken, Jaap Koper komt hier eh, langs. Die was ook bij de, er was een persconferentie van de Formule 1 okay. Eh, vanmorgen. En daar was hij ook. En zij heeft wat, wat dingen opgenomen. Dus die gaan we ook uitzenden. Ehm, dat is dan zondag. Maar morgen eh, komt dan... Hans, in... we moeten eruit. Ja, we gaan eruit. Oké, okay.